Marjan Koekoek met het NOS-journaal. de uitzetting van de 18-jarige asielzoeker Mauro. Er bleek oneenigheid binnen de CDA-fractie. Verrier en Koppian willen niet dat Mauro teruggestuurd wordt naar Angola. Dat leidde gisteravond tot crisisoverleg met de CDA-top, maar het is niet bekend wat daaruit is gekomen. De oppositie hield daarna diverse moties aan tot dinsdag. De stemming over Mauro is daarmee uitgesteld tot na het CDA-congres van morgen. In Turkije is ruim 100 uur na de aardbeving nog een jongen van 13 levend onder het puin vandaan gehaald. Het was in de stad Erciş waar gisteren ook nog een student van 19 werd gered. De jongen van 13 was bij bewustzijn, maar het is onduidelijk hoe het met hem gaat. Door de aardbeving van afgelopen zondag in Oost-Turkije kwamen zeker 550 mensen om het leven. In de Tunesische stad Sidi Bouzid is de politie slaags geraakt met honderden betogers. Die hadden het kantoor van de burgemeester in brand gestoken uit onvrede over de definitieve verkiezingsuitslag. Ze zijn het niet eens met de uitsluiting van hun partij Arija. De verkiezingen zijn gewonnen door de conservatief-islamitische partij Ennada. In Sidi Bouzid begon vorig jaar de Arabische lente toen een groenteman zichzelf uit protest in brand stak. Het aantal kinderen van arme ouders dat aan sport doet is tussen 2008 en 2010 amper toegenomen. Hun aantal groeide met 6%, terwijl de overheid had gehoopt op een groei van 50%. Zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Gemeenten hadden 80 miljoen euro extra gekregen om deze groep aan het sporten te krijgen. Arme kinderen sporten vaak niet omdat hun ouders ook niet actief zijn. Noord-Groningen krijgt een meetnetwerk dat aardbevingen door gaswinning moet registreren. Met de metingen moet duidelijker worden welke schade door de bevingen wordt veroorzaakt. Het afwikkelen van schadeclaims moet daardoor makkelijker worden. De gaswinning in Groningen duurt nog tot 2070 en tot die tijd houden ook de bevingen aan. Het weer in het noordwesten bewolking met wat mogelijk regen. Elders blijft het droog en is er wat zon. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 my precious heart to break. You promised me forever Why did you tear us apart At the end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 You said you'd never 就像。 like like a sleep twitch. This ain't gonna be easy.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 geen gevoelens heb voor haar Terwijl ik nu alleen maar denk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 pretend that I'm not down I show it, I know it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 easy to forget And now I'm wishing That you would go share to me I am empty So tell me you care for me ZFM.